De diplomaat moet daar uitleggen hoe het precies zit met de vele executies van demonstranten. En Hoekstra weet wel wat hij tegen de ambassadeur gaat zeggen. Dan zullen wij onze afschuw uitspreken over nog verdergaande escalatie van het regime. We hebben natuurlijk al de meest verschrikkelijke dingen gezien. Het is daar op geen enkele manier mogelijk om in vrijheid te demonstreren, om je mening te uit. Allemaal dingen die wij in Nederland doodnormaal vinden. Integendeel, het regime is er keihard ingegaan, mishandeld op allerlei manieren demonstranten, eh, tot aan executies aan toe. En daar zullen we dus opnieuw onze verontwaardiging eh, en onze afschuw over uitspreken. In Iran zitten waarschijnlijk ook twee Nederlanders vast. Over hoe het met hen gaat weten we heel weinig. De protesten in Iran begonnen na de dood van Masha Amini... die stierf na politiegeweld omdat ze geen hoofddoek droeg. De politie heeft samen met buitenlandse collega's zo'n 50 websites van offline gehaald... waar mensen zware dedelsaanvallen aanvallen konden bestellen. Bij zo'n aanval worden websites bestookt met heel veel data tegelijk... Surfers kunnen dit vaak niet aan, waardoor websites eruit knallen. Zeven mensen die de websites beheren zijn opgepakt. En slecht nieuws voor mensen die dagelijks over de A7 tussen Sneek en Jouren moeten rijden. De weg blijft voorlopig nog een tijd dicht. Gisteren werd de boel afgesloten nadat het asfalt afbrokkelde en omhoog kwam. Hierdoor ontstond een drempel op de snelweg. Rijkswaterstaat heeft geen idee waardoor dat komt en onderzoekt nu de boel. Pas als dat bekend is, beginnen ze met de reparatie. En de gebruikte WK-shirts van Oranje gaan als warme broodjes over de toonbank. De tenues worden online geveld en de teller staat al op ruim 300.000 euro. De hoogste bieder krijgt het shirt ingelijst thuisgestuurd, zegt het Veilinghuis. Er zijn nog een aantal shirts die we nog niet verstuurd hebben, maar die al wel geveld zijn. Dus dit is bijvoorbeeld een shirt van Dumfries of uh, een shirt van Memphis. Hoe ruikt die? Hij ruikt eh, gedragen, ja, zeker naar echt gas. Ja, zoals voetbaltas ruikt. Het shirt van Virgil van Dijk leverde het allermeest op, ruim 7000 euro. En al het geld dat wordt opgehaald gaat naar organisaties die opkomen voor de rechter van arbeiders. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht kan het glad zijn vanwege winterse buien en omdat het weer flink gaat vriezen. Morgen begint grijs en mistig. In het westen is het wat zonniger en het blijft overal droog en het wordt 0 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Schiphol en Hoogmade 16 kilometer file.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 happy holidays to you. happy holiday. like the wind to believe Thank you. stuff now Something real, something that feels true You better believe for you I've cried some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night.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 Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen op zijn ministerie. De diplomaat moest uitleg komen geven over de executies van demonstranten. De A7 blijft voorlopig afgesloten tussen Jouren en Sneek... ter hoogte van het Prinses Margrietkanaal. Dat deel van de snelweg ging gisteren dicht omdat het asfalt er omhoog kwam en brak... waardoor een soort drempel is ontstaan. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft 57 verwaarloosde koeien en kalfjes in beslag genomen in Brabant. Waar precies is niet bekend.